D66-Kamerlid Van der Ham maakte dat bekend in het programma Pauw en Witteman. De drie oppositiepartijen willen af van het verbod op smalende godslastering. Dat is volgens hen een overbodig wetsartikel. Ze vinden het niet nodig dat de wet meer bescherming biedt aan godsdienstige dan aan niet-godsdienstige meningen. Een Kamermeerderheid zal het voorstel steunen. In de Kamer pleiten alleen CDA, ChristenUnie en SGP voor handhaving van het verbod. Bij een schietpartij op een Amerikaanse legerbasis zijn 12 militairen gedood. Er zijn 31 gewonden. Een militair opende het vuur in een personeelsgebouw op de legerbasis Fort Hood in Texas. De schutter is gedood. Twee anderen die waren gearresteerd bleken niets met de dader te maken te hebben. Wel is er nog iemand aangehouden die mogelijk ook geschoten heeft. Fort Hood is de grootste militaire basis in de wereld. Er werken tienduizenden militairen en burgers. Amerikaanse media zeggen dat de dader een arts is die zou worden uitgezonden naar Irak. Hij is een major met een Arabische naam. Over zijn motief is nog niets bekend. Hij schoot met twee handvuurwapens. President Obama sprak in een reactie van een verschrikkelijke uitbarsting van geweld. De partij van de Zimbabwaanse premier Tsvangirai keert weer terug in de eenheidsregering met president Mugabe. Drie weken geleden riep Tsvangirai een boycott uit... naar aanleiding van de arrestatie van een prominent lid van zijn partij, de MDC. Ook was de MDC kwaad over het toenemende geweld van leden van de partij van Mugabe... de ZANU-PF tegen MDC-leden. Verder vindt de MTC dat Mugabe zich niet houdt aan het akkoord over het delen van de macht. Premier Tsvangirai zegt dat hij Mugabe een maand geeft om de belangrijkste afspraken uit te voeren. Het weer, vooral aan de kust enkele buien.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 Oh, wishing well. get on, Michelle. for being